Het aantal werklozen zal volgens de rekenmeesters van het kabinet volgend jaar oplopen tot 510.000. Dat zijn er zo'n 105.000 minder dan in de vorige voorspelling. Het planbureau gaat voor dit jaar uit van een krimp van 4 Eerder voorzag het een achteruitgang van 4, 3 kwart procent. Het bureau spreekt van een opverende economie, al blijven de risico's en onzekerheden onverminderd groot. CPB-directeur, de CPB-directeur noemt het een bleek zonnetje. Het planbureau schrijft de meevallende cijfers vooral toe aan de groei van de export... die profiteert van de aantrekkende wereldhandel. De gemeente Amsterdam heeft grote fouten gemaakt bij de voorbereiding, de besluitvorming en de uitvoering van de Noord-Zuidlijn. Dat is de belangrijkste conclusie van de enquêtecommissie die de problemen rond de aanleg van de nieuwe Amsterdamse metrolijn heeft onderzocht. Het rapport is vanmorgen gepresenteerd. Het college van BMW heeft het hele project onderschat en de financiële reserves van Amsterdam waren onvoldoende. De verwachtingen over het aantal mensen dat met de Noord-Zuidlijn zal reizen zijn veel te optimistisch. In het rapport staat verder dat de risico's van het boren dat in maart begint nog steeds onvoldoende duidelijk zijn. Door de overheid kleiner te maken en effectiever te laten werken... kan 12 miljard euro worden bezuinigd. Dat zegt het Wetenschappelijk Instituut van het CDA... in een rapport over de overheidsfinanciën op lange termijn. In totaal heeft het bureau gezocht naar 36 miljard euro... die nodig is om de financiën weer op orde te brengen na de economische crisis. Volgens het CDA leeft de overheid fors boven haar stand en zijn daarom ingrijpende keuzes nodig. Het weer volop zon en droog, de middagtemperatuur ligt rond het vriespunt.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 Hilversum drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied van Paljas of Jeruzalem.